Ehm, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vakantiegevoel in politiek Den Haag is dit weekend in één klap ten einde gekomen. Vrijdagavond stapte niet alleen buitenlandminister Veldkamp uit het demissionaire kabinet... maar ook al zijn NSC-collega's. En daardoor zijn alleen de VVD en de BBB nog over, want de PVV was al weg. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet denkt niet dat de kabinetsleden die nu nog over zijn... alles in hun eentje kunnen blijven doen. Als je realiseert hoe, hoe lang het nog kan duren eh, voordat er een nieuw kabinet zit... er zijn eind oktober pas verkiezingen en daarna nog een hele kabinetsformatie... die ook best lang kan duren, is het eigenlijk een vrij onmogelijke opdracht... die deze bewindspersonen hebben. Dus het is heel goed voorstelbaar en ga er eigenlijk maar vanuit... dat er extra mensen bijkomen eh, bij BBB en VVD. En die moeten ze eigenlijk voor woensdag al gevonden hebben... want dan is er een debat over de nieuwe politiek situatie. Wie vandaag de trein pakt of op andere drukke plekken komt, kan ze tegenkomen. Digitale borden met de boodschap Wij eisen de nacht op. De campagne werd opgezet na allemaal incidenten de afgelopen tijd... waaronder de dood van Lisa van 17 vorige week. Verslaggever Onno Beukers vroeg op Rotterdam Centraal of zo'n campagne gaat helpen. Ja, ik weet niet. Als je er iets mee wil, dan ben je er al bewust van. Ik weet niet of het zin heeft om er nog meer mensen bewust van te maken, zeg maar. Ik vind het wel goed dat er inderdaad aandacht voor komt. Zeker ook, ik zie nu ook, wij eisen ook de dag op. Dat het is dag en nacht en die, die wisselt dan, Ja, precies. Ja. Het blijft gewoon met je fikken van elkaar af, inderdaad. Ja. Ja, de initiatiefnemer van de campagne gaat ook met experts om tafel om na te denken over oplossingen. In het AD heeft een schilderij teruggevonden dat ooit door de nazi's gestolen is. De krant kreeg een tip en ging op onderzoek uit. Uiteindelijk bleek het doek te zien te zijn op een venda achtige website in Argentinië. Een Argentijnse vrouw had haar huis te koop gezet... en op foto's van de woonkamer is het schilderij duidelijk te zien. Het hangt pontificaal boven de bank. Nabestaanden van de originele eigenaar uit Amsterdam... willen het schilderij graag terug hebben. Het weer. Op de meeste plekken vandaag veel zon. Alleen in het noorden kan er een buitje vallen. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwe Meer... 6 kilometer langzaam rijdend verkeer.